een Klomp met het NOS-journaal. De politie is een grote zoekactie begonnen naar de vermiste Jaden... voor wie eerder vanavond een Amber Alert is verstuurd. De jongen van 11 werd gistermiddag voor het laatst gezien in Den Haag... omdat de politie zich grote zorgen maakt over hem... is een opsporingsteam aan het werk gezet dat gespecialiseerd is in ingewikkelde rechercheonderzoeken. Dan gaat het bijvoorbeeld om ontvoeringen, gijzelingen of andere misdrijven. Jaden kwam gisteren niet thuis na schooltijd en is al meer dan 24 uur spoorloos. Op en rond Terschelling is de hele dag gezocht naar de twee vermisten van het bootongeluk van gisteren. Van de vier slachtoffers zijn een kind van 12 en een volwassen man nog steeds niet gevonden. Het team onderwaterzoekingen heeft naar ze gezocht met hulp van twee sonarboten. Ook reden vrijwilligers met quads over de stranden van Terschelling op zoek naar de lichamen van de twee vermisten. Morgen gaat de zoektocht weer verder. de twee andere slachtoffers zijn inmiddels geïdentificeerd. Een van hen is de vader van de nog vermiste jongen. De Britse oud-minister van Financiën Sunak heeft genoeg parlementariërs achter zich... om mee te kunnen doen aan de verkiezing voor partijleider van de conservatieve partij. En daarmee het premierschap. En ook oud-premier Johnson is nog in de race. Volgens bronnen in zijn kamp heeft ook hij genoeg steun. Na Sivan Hassan mag nu Femke Bol zich Europees atlete van het jaar noemen. Ze kreeg bij de stemming in Estland de voorkeur boven een Belgische meerkampster en een Oekraïense hoogspringster. Femke Bol werd in München Europese kampioene op de 400 meter horde en de 4x400 meter estafette. En ook pakte ze op de WK Atletiek het zilver op de 400 meter horde. Het weer blijft droog en het koelt vannacht af naar zo'n 9 tot 12 graden.